om te helpen met koelen. Verder wordt een elektriciteitsleiding aangelegd... om de koeling in de reactoren weer op gang te krijgen. In Libië is een verwachte aanval op de stad Benghazi uitgebleven. Gisteravond meldde de staatstelevisie dat de opstandelingen voor middernacht hun schuilplaatsen en wapendepots moesten verlaten. Maar alles bleef rustig. Benghazi is de belangrijkste stad die de opstandelingen in handen hebben. De VN-veiligheidsraad is het opnieuw niet eens geworden over een vliegverbod voor Libië. Er is zes uur over gepraat. Vandaag wordt er verder vergaderd. In de Syrische hoofdstad Damascus is gisteren voor de tweede dag achter elkaar gedemonstreerd. Volgens de BBC betoogden 150 mensen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze eisten de vrijlating van politieke gevangenen. De politie greep hard in. 35 mensen werden opgepakt, onder wie een belangrijke mensenrechtenactiviste. De president van Syrië heeft hervormingen beloofd, maar de betogers vinden dat niet genoeg. Italië viert vandaag zijn 150-jarig bestaan. President Napolitano heeft die gelegenheid aangegrepen om op te roepen tot eenheid. Ondanks alle conflicten moet iedereen zich bewust zijn van het belang van de natie en het vaderland, zei Napolitano. Gisteren liepen vertegenwoordigers van de partij Lega Nord weg... toen bij een feestelijke bijeenkomst het Italiaanse volkslied werd gespeeld. Volgens Lega Nord is er niets te vieren... omdat het rijke noorden te veel geld moet afstaan aan het arme zuiden van Italië. Real Madrid speelt in de kwartfinale van de Champions League. De Spanjaarden wonnen gisteravond met 3-0 van Olympique Lyon. Chelsea plaatste zich bij de laatste acht na een gelijkspel 0-0 tegen Kopenhagen. Het weer nog vannacht bewolkt, minima tussen 2 en 4 graden. Overdag in Limburg eerst kans op regen.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 Vijf uur. Het feest is geweest. De zon stijgt in de stad, ik sta voor het raam. En drink nog wat, mijn hart is vol, mijn hoofd zat. Mijn vrienden, ach mijn vrienden. Het gaat als het gaat, en we moeten toch maar doen Dag lieve mensen, waar ik bij hoor. Ik laat jullie uit, ga voor. Misschien was ik vanavond wat stil. Er is iets dat ik nu wel vertellen wil is alles. Ga nu maar vlug, want het is vijf uur. Al vijf uur. Het feest is geweest. Ik krijg het wel voor elkaar. Het is even rot nu. Zonder haar. Maar ga nu weg en laat me maar. Was het de achterkant van de single Sammy. Je hoorde Ramse Shaffi. dan ontstaat er een soort van eh, spitsuur in Hilversum. En Hilversum spitsuur om vijf uur s ochtends. Ja, dat heeft te maken met eh, eh, het feit dat een hoop programma's om zes uur beginnen. Radio 5 Nostalgheid begint om zes uur al met muziek. En Radio 3 ook met Giel Belen. Radio 2 Sander de Heer. En op dit moment zijn Lara Renze en Marcel Oostal druk bezig... met de voorbereidingen van het Radio 1 Journaal over een uur. En dan krijg je een heleboel toestanden. En een van die toestanden is dat er dan even van een studio verwisseld moet worden. Zo ging ik dus van de ene hok naar het andere toe. En bij dat andere hok, daar werkte de microfoon niet helemaal eh, perfect. Zodoende dat de afkondiging van Ramse Shaffi niet helemaal uit de verf kwam. Vijf uur hoorde je van hem uit 1966. En destijds was dat de achterkant van de 45 toerenplaat Sammy. En daarna hoorde je Brandon Flowers met Crossfire. En dit wordt Jacqueline Govaert van een tijdje geleden, 9 oktober. Toen was ze live in speakers met Koppen en daar zong ze Good Life. was nog eh, zwanger. Jacqueline Govaert En trad zij op in Spijkers met Koppen. En je hoorde van haar Good Life'. Inmiddels is de baby er wel een beetje boulevardniveau te worden op zo'n manier. In ieder geval Jacqueline Govaert, Good Life. En dat is ook de titel van de meest recente cd. Marion Faithful, dat is een hele andere dame. Een oudere dame onderhand. Ook weer zo'n krasse knar. Die gaat ook binnenkort optreden in Nederland. Hoewel binnenkort, dat duurt nog enkele maandjes... 2 oktober zal dat namelijk het geval zijn. Dan zal ze optreden in Paradiso. En wie weet doet ze dit ook wel. The Eyes of Lucy Jordan, Marion Faithful. suburban town as she lay there neath the covers orange and the room went spinning round. At the age of 37, she realized. and the kids were off to school. And there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house she climbed when all the laughter grew too loud. Cool, dus in de herfst eh, te zien in Paradiso. En eh, de kaartjes kun je al bestellen als je daar zin in hebt. Maar dan moet je nog even wachten een weekje, want die kaart verkoopt die begint pas op 26 eh, maart. En uit een zeer, zeer, betrouwbare bron heb ik vernomen dat Steve Winwood hier aan mee heeft gewerkt... aan deze opname die je zojuist hebt gehoord van Marion Faithful... The Eyes of Lucy Jordan. Dit is Robert Plant. En Robert Plant is vanavond na middernacht te zien op Canvas. Want Canvas zendt weer een aflevering uit van het BBC-programma Later with Jules Holland. Robert Plant, je hoort hem hier met Harms Swift Away. There is a home out of Harms Swift Way. I said Swift Away door Robert Plant. Eens maakte hij deel uit van Led Zeppelin. En je hoort hem hier eh, met Harm Swift Away. En zoals ik al zei, vanavond aan middernacht... dan kan je hem bekijken op eh, het Belgische Canvas. Daar wordt een aflevering uitgezonden van het BBC-programma... Leto with Jules Holland. En eh, spreek je niet zo goed Engels... dan is het wel handig om naar die Belgische versie te kijken... of die Vlaamse versie, want dan krijg je in ieder geval... Nederlandstalige <laughs> ondertiteling erbij. Um, ander een andere televisietip. vrijdagavond BBC4, wat je dan alleen maar kan krijgen als je een eh, digitale abonnement hebt... en dan ook nog extra bijbetaalt. Maar dan heb, krijg je wel waar voor je geld, want elke vrijdagavond staat in het teken van de muziek... En aanstaande vrijdag overmorgen dus... nee, morgen dan uh, is vooral de Ierse folkmuziek die daar centraal staat. Churchman, a lefty crap, rebane indeed, his family dispossessed and slaughtered. With a price upon his head, his name is known in song and story, and his deeds are legend still. And murdered for blood money was the unit of the hill, where you robbed our homes and fortunes, even drove us from the land. You tried to break our spirit, but you'll never understand the love of dear old Ireland that will fought in Ireland well as long as there are and lay young men of the hill. A curse upon you, Oliver Cromwell, who raped a motherland. I hope you're written down in hell for the horror that you sent to our misfortunate forefathers when you robbed of their birthright to have ook eh, ooit in het verre verleden een Nederlandstalige versie eh, <laughs> gemaakt... door eh, de Vlaming Bobby Jan Schoepen. En dan heette het Café zonder bier. Maar u hoort hier de eerste versie. De Dubliners, een pub with no beer. En daarvoor de Pokes, The Young Net of the Hill. zoals ik al zei, veel eerste muziek is er vanaf een uur of tien... Eh, morgenavond te bekijken en te beluisteren via de zender BBC4. Te ontvangen via de digitale kanalen van je kabel expert Of misschien heb je een eh, schotel gericht op de Astra 2. Dan kan je hem helemaal voor niks eh, bekijken. Ehm, nou, nog een Ierse band. Of twee Ierse iconen. De Chieftains en Van Morrison. Ierse kan het niet. Shenandoah. As far I went. de eerste muziek met deze bijdrage van de Chieftains en Van Morrison. Shannon Doe, zo heette dat. Dan heb je geen BBC voor. Nou, Nederland 2 zal je tussen 11 en 12 ook al aardig van maken. Zoals ik eerder zei, dan kan je uitgebreid kijken. Ongeveer een uur lang, meer dan een uur naar Kotenby. Dit wordt Joe Manamassa. En die komt binnenkort ook naar Nederland. Binnenkort, het zal in juli zijn. Daar is hij een van de attracties op Bospop in Weert. on your crown. us ja nou, dat klinkt wel spannend. Heeft wel iets van James Bond. Dat soort uh, sferen worden hier eh, gebracht. U hoorde hier, dat was eh, Joe Bonamassa. En die wordt ook wel genoemd... The best guitarist you've never heard of. Nou, je hebt er nu wel van gehoord van deze Joe Bonamassa. En hij zal van zich laten horen, zoals ik al zei... op 10 juli, op de zondag... tijdens het popfestival Bospop in Weert... En later in het jaar zal hij ook optreden in Carré op 6 oktober en 7 oktober. Dan zal hij een concert geven. Deze Joe Bonamassa, onthoudt hij namens? jongen doet er mooie dingen in ieder geval. Zij komt ook binnenkort naar Nederland, Sardé. 80 was uh, intens populair Sardé. En uit 85 hoorde je dan nog eens een keer Hang On To Your Love. En vorig jaar toen kwam er nieuw materiaal van haar uit Soldier of Love. En 23 mei dan treedt zij op in Ahoy. Maar wat ook... Eh, interessant is. Of in ieder geval leuk, ik kan me niet <laughs> anders voorstellen. Dat is eh, het voorprogramma, een optreden van de Jolly Boys. De Jolly Boys die al sinds 1955 bestaan. Boys zijn het niet meer, maar ze hebben de naam gewoon gehouden. En ja, luister in ieder geval naar deze fantastische cover... van een oud Amy Winehouse nummer, Rehab. They tried to make me go to rehab, but I said no. This me baby vind het in ieder geval leuk gedaan, deze coverversie van Amy Winehouse Rehab van de Jolly Boys. Vorig jaar verscheen dat en zoals ik zei, de band bestaat al sinds de jaren 50. In 1955 zijn ze opgericht en ze zijn afkomstig uit, nou hoe kwam het ook anders met een band die reggae speelt? Ze zijn eh, afkomstig uit eh, Jamaica, Port Antonio om precies te zijn. Uh, krasse knallen. het zou wat zijn voor voor dat ochtendprogramma van Koffie met Max. <laughs> Merdegoos moeten ze maar uitnodigen tegen die tijd dat ze hier in Nederland zijn. 23 mei in ieder geval in het voorprogramma van uh, Sardé in Ahoy. Daar zullen ze dan verschijnen op de buren. het album van Amy Winehouse... waar ze tot nu toe een heleboel exemplaren van heeft verkocht. Maar er is nog nooit een opvolger van gekomen. Wel incidenteel af en toe wel eens iets. Zo heeft ze onlangs de medewerking verleend aan een cd... die Quincy Jones produceerde met allemaal oude hits op. En daarop zong zij It's My Party, de oude Leslie Gore hit. En twee jaar geleden merkte zij mee aan een cd van de Rhythms del Mundo. Het oude Cupid werd van stal gehaald. En Amy Winehouse die mocht dat inzingen. En het is allemaal goed gegaan, zoals je gehoord hebt. En dit is uit Spekers met Koppen van vorige week. Volgens mij gaat tijd het mis. Want deskundige wie ik veel zijn bieden les. En weet ik ben zolang ik niet vergis. En Socrates de zag. Eh, alles waar ik weet is dat ik niks weet. De eigen Griek wist dus helemaal niks. Want als ze net een beetje wit chappen, bij de kiks ze dat er nooit om het weten gaat komen. Ik hoop dat ik nog heel deks de plank mis mocht slaan. Dat ik nog heel veel slecht mocht maken. Want zolang ik hem proberen om de negel te raken, zal dit lekker leven leven. Dit heerlijke leven, dit lekker leven leven. Nou. Rubenstein. achter Rubenstein was een pianist. Eigene goeie ogen, Een wereldberoemde instrumentalism dat er zo schoon foto's houden. Ik hoop dat ik naar heel Duits de bank mis mocht staan. Dat ik dan heel veel slecht mocht maken. Wat zolang ik kan proberen om de negel te raken zal ze lekker leven, leven, dit heerlijke leven, dit lekker leven, leven. Nou, doe ik dat ik nog heel Duits band mis mocht slaan. Dat ik nog heel veel slecht mocht maken. Want zolang ik kan proberen om de neel te raken. Zolang ik nog af en toe flink moet verzaken. Zal dit lekker leven leven, dit heerlijke leven. Dit lekker leven leven, dat ons is gegeven. Pak, kom, naar doorgaan. Gerijn dus live. En dat live dat was van afgelopen zaterdag. Want hij trad op in Spijkers met Koppen. En een van de liedjes die hij zong hoorde je dan hier. Lekker leven, leven. En aanstaande zaterdag in Spijkers met Koppen. Een optreden van Bart Peters. Spijkers met Koppen elke zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2. En dit is het afspraakje wat we om 2 minuten over 6 hebben. UK Rendezvous 602. Spraak om twee minuten over zes. Het tijdstip dat het Radio 1 Journaal begint. Uh, dadelijk met Marcel Oost en eh, Lara Renze. Je hoorde de band UK die met Rendezvous 602 in 1979 een gigantische hit hadden. De afgelopen week hier op Radio 1 heb je eh, diverse tracks kunnen horen van Collapse Into Now. De nieuwe cd van R.E.M. Dit wordt Walk It Back. Walk It Back. Walk It Back. walk it back. What? What would you have had me say instead of what I said? Where? Where would I go? How could I find? might I death, which is to walk it back, walk it back, mm, walk it back. Time reversing me, why? eyes and try to start again. You, don't you turn this around.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 Ik zou zeggen een mooie dag verder. En graag tot volgende week.